5 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen opvallend veel aanmeldingen binnen van mensen die een reanimatiecursus willen doen. Bij de Hartstichting waren het er gisteren zo'n 300, terwijl het er normaal zo'n 40 per dag zijn. Ook bij het Rode Kruis staan de telefoons rood gloeiend. En waarschijnlijk heeft dat te maken met Christian Eriksen, de Deense voetballer die gisteren ineens in elkaar zakte tijdens een EK-wedstrijd en op het veld gereanimeerd moest worden heeft ook op deze Deense fan veel indruk gemaakt. You know, I realized that there are so many things in life that are more important than football. You know, life and health and we all love Chris Eriksen. He's our best player. It's so important. He's the father of two children. The most important thing is not football. It's life. Met Eriksen gaat het naar omstandigheden goed. Volgens de Deense voetbalbond is hij stabiel en heeft hij ook alweer met zijn teamgenoten gesproken. Zeven van de rijkste landen ter wereld hebben samen afspraken gemaakt over klimaatverandering, vaccins en de macht van China. De G7 hebben onder meer beloofd om het gebruik van steenkool aan banden te leggen... en een miljard coronaprikken te leveren aan ontwikkelingslanden. En er is al meer dan 20.000 euro opgehaald voor een zoektocht naar Rida van 19 uit Zeist. Hij ging twee weken geleden in zijn eentje wandelen in de bergen in Oostenrijk, maar kwam niet meer terug... De politie zegt dat ze pas weer gaan zoeken als er concrete aanwijzingen zijn... dus de familie wil zelf een zoektocht organiseren. En ook Engeland heeft de eerste drie punten van het EK in de pocket. Tegen Kroatië ging het allesbehalve makkelijk, zag verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. Maar in de tweede helft was het toch raak. Dit is een goede paas tussen de linies. Dit ziet er dan goed uit. Met uh, uh, Philips. Philips, de bal op Sterling. Grote kans. Sterling, doelpunt. 1-0 voor Engeland. En daar is hij dan toch. 10 minuten na rust de 1-0 voor Engeland. Het eerste echte goede moment van de tweede helft. Een goede aanval dwars door het midden. En Raheem Sterling van Manchester City. Hij schiet Engeland op 1 0 tegen Kroatië. En daar bleef het ook bij. Nog een paar uurtjes en dan begint het EK ook echt voor Oranje. Om 9 uur is in Amsterdam de aftrap van de, aftrap van de wedstrijd tegen Oekraïne. En het weer nog zonnig en warm, 20 tot maximaal 25 graden. Vanavond is het helder en blijft het ook lang lekker. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde.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 Do -do -do Kleine jongens die gedragen zich als prof willen Met is het van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. I want no fly guy. I just want a shy That's what I want, gay. You know what I want, gay.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 Me my body, lick up, my head up. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want shine my name. Want you for me lover, me want you for me friend. to the very end, To the very Come on, come on. So. Ik wil real things in my life. Ik koos je. Vertel me hoe maak je mijn hart open. Ben je van mij, dan ben ik van jou. Wat ik voel zie je in mijn ogen. Oh. Draai om en ben back one time.